Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Na Curaçao en Aruba heeft nu ook Bonaire zijn luchthaven gesloten voor vluchten uit Europa. De maatregel geldt vooralsnog tot 30 maart. Ook cruiseschepen mogen de komende tijd niet aanleggen op Bonaire. Het eiland is nog vrij van het coronavirus... en het eilandbestuur wil dat graag zo houden... omdat er geen capaciteit is om een grote uitbraak van het virus op te vangen. Op Curaçao en Aruba zijn bij elkaar drie mensen besmet. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Zowel vliegend als grondpersoneel. Ze gaan dan vanaf april 30% minder werken. De luchtvaartmaatschappij is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. In de VS is de noodtoestand afgekondigd vanwege de coronacrisis. Met dat besluit kan er meer geld worden vrijgemaakt voor de aanpak van het virus. Het bedrag zou kunnen oplopen tot 50 miljard dollar. President Trump heeft de ziekenhuizen in de VS gevraagd hun noodplannen in werking te stellen. In de VS zijn er op dit moment 1900 geregistreerde coronagevallen. 41 mensen zijn aan het virus overleden. Kerken en andere christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie en de EO, houden woensdag een dag van nationaal gebed. Dat gebeurt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook is er een website gelanceerd waarop die dag op drie momenten een inleiding is te zien van een predikant of voorganger. Bill Gates stapte uit de raad van bestuur van softwaregigant Microsoft... het bedrijf dat hij in 1975 met Weilepol Allen heeft opgericht. In 2008 legde hij de dagelijkse leiding van het bedrijf al neer... en kreeg hij een toezichthoudende rol in de raad van bestuur. Gates blijft wel als adviseur verbonden aan Microsoft. De miljardair wil meer tijd besteden aan liefdadigheid. Het weer, brede opklaringen en fris met landinwaarts lichte vorst. Overdag eerst zonnige periode. Smiddags meer bewolking en lokaal een lichte bui. Het wordt rond de 11 graden en dan waait een matige zuidelijke wind.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 Life is for us to keep. And if you. for us to America, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan.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 more ook op internet. www.zfmzandvoort.nl why we fail the test of our time. You need a lover so right. You need a woman tonight. takes two to tango. Oh yeah, and you know, whoa, whoa, whoa, whoa, it takes two to tango, yeah, yeah.